Gert Kluk met het NOS Distributiepersoneel van Jumbo mag doorgaan met staken. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald. Personeel van de supermarktketen staakt al een paar dagen voor een hoger loon. Maandag gaf Jumbo de 3000 werknemers van de distributiecentra... een loonsverhoging van 1,5 procent. De vakbond FNV wil 2,5 procent en meer vaste banen. Jumbo vindt de actie zo vlak voor Pasen buiten proportie... maar de rechter wil de staking dus niet verbieden. De NS gaat de weekendtreinen op een aantal belangrijke verbindingen verlengen. De drukste treinen op het traject tussen de Randstad en Groningen en Enschede worden met Pasen al langer. De laatste tijd is het in het weekend steeds drukker in de trein en de NS had daar niet op gerekend, waardoor de treinen soms te kort waren. Bij een conferentiecentrum in Veldhoven zijn tientallen Eritreërs aan het demonstreren. Er is daar een bijeenkomst aan de gang van de enige politieke partij die in het Afrikaanse land is toegestaan. Het is de jaarlijkse Europese conferentie van de jongerenafdeling. De actievoerders zijn vooral jongeren die gevlucht zijn uit Eritrea... vanwege onderdrukking door het dictatoriale regime. Werknemers van de Nuon Kolencentrale in Amsterdam hebben bij de centrale aan de hemweg gedemonstreerd. Ze eisen een goede financiële regeling als de vervuilende centrale dicht moet vanwege het milieu. De vakbond MvV wil dat er een speciaal fonds komt voor werknemers van de kolencentrales. Volgens de bond staan bijna 3000 banen op de tocht en moet er een fonds van 800 miljoen euro komen om de mensen te compenseren. Voor de Libische kust worden bijna 100 vluchtelingen vermist. Hun boot zonk in de buurt van Tripoli. Overlevenden zeggen dat ze op een opblaasbare boot zaten waarvan de bodem stuk was gegaan. Er proberen geregeld vluchtelingen vanuit Libië met boot Europa te bereiken. De afgelopen drie jaar zijn duizenden mensen tijdens de oversteek verdronken. Het weer koelt vanavond af tot, en eh, vannacht tot bij het vriespunt. Morgen zon en bewolking, vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt 11 tot 13 graden.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 Maar tegenwoordig eh, heeft ze ook weer een, nieuwe band. Annika, gewoon naar haar genoemd natuurlijk. En de, de single heet Longshot. Hij staat al een week of wat in onze lijst om gespeeld te worden. Zo nu ook weer. Dus ja, voorlopig zijn we daar nog niet vanaf. Welkom bij deze Alternative FM 13 april. Het is nog net niet de vrijdag de 13e, maar wel donderdag de 13e. Wit de donderdag, zeggen ze wel eens. De donderdag voor Pasen. En het lijkt wel of Nederland weer helemaal gek is geworden als het gaat om vakantievieren. Want dus de wegen stonden weer aardig vol, had ik eh, begrepen, met de avondspits. Dus eh, ook geen Thomas de Jong ben benieuwd waar hij eigenlijk gebleven is. Eh, het is al eh, geloof ik de tweede week dat hij eh, er niet is. Dus twee of drie weken al achter elkaar. Wellicht dat hij ergens onder een steen gekropen is. En dat hij volgende week onder die steen vandaan kruipt. En dan zegt koekoek, ik ben er weer. dus de afgelopen twee uur heb je ook weer even naar ZFM in de avond zitten luisteren. Dat is dan een samenstellend gebeuren van onze vriend Andor Sandbergen. Dus die geeft dan een tikje tegen de computer. En dan komen er allerlei spullen uit. Juist, ehm, afgelopen week hebben ze... Nou ja, afgelopen week. Het is alweer een eh, week of wat. Anderhalve week, twee weken uit de EP eh, van uh, Loke. Some Kind of Glimmer. En er was voor de jongens echt een, eh, een hele aardige opsteker. Toen ze een tweet voorbij zag gekomen, zagen komen van Raymond van der Kleunet. Wie is dat? Dat is Kluun. Kluun, de schrijver van Komt een vrouw bij de dokter? Die man, die had op een gegeven moment gezegd... ja, eh, ik ben helemaal verkocht van jullie single. En, of tenminste in ieder geval een van jullie tracks... die op eh, dat, deze EP staat. En het gaat de hele EP eigenlijk over verlangen. En een van die nummers die Kluun dus helemaal gek vond is dit nummer. Queen of Hearts. CFM Zandvoort uh, staan er een aantal eh, geschreven stukken van mijn hand. En dit was er een van. Een, eh, een beoordeling. Nou ja, beoordeling. En ja, eigenlijk een gevoelsschrijven van het album wat Lenya heeft uitgebracht. The Hatch heet het album. En een van die nummers die erop staat is Song to the Other Girl. En wat heel erg leuk is, is de intro. Die lijkt op een nummer uit de jaren 70 van Susie Quattro. Can't Give Me Love, zo heet dat nummer. Eh, daar, eh, daar is toch wel, eh, dat, dat vond ik wel heel frappant, dat juist dat intro. En dat dacht ik, hey, dat heeft Susie Quattro ook gebruikt. over koninginnen gesproken, daarvoor hoorden we Lok en Queen of Hearts. Um, ja, Fate Into Gold van Trip to Dover. We hebben Albert Juliet al ja, een tijdje gedraaid, de laatste weken. Boy hebben we ook in een andere versie gedraaid, die, die staat er ook op. En ook die, dat nummer hebben we gedraaid, maar dat bestaat een, een akoestische versie van. Op hun album heet het The Backstage Version. En dan hoor je eigenlijk hoe het nummer eh, klinkt als je eh, met een akoestische gitaar eh, doet. Trip to Dover met Boy. bricks are cold, these walls are high. How do you survive here night after night? Boy, do you still know what you wait for? Use the headwind, kill the demons on your wings. What if you fly? What if you fly, my darling? The heavens were made for you. Sunsets are waiting for you to wake and fly. What if you fly, my darling? Oh, what if you try? Boy, boy, you tried in vain lost your soul. Now, people say you get too old. Oh, but hey, boy, don't forget what you were made for. Use the headwinds, kill the demons on your wings. What if you fly? What if you fly, my darling? the heavens were made for you. Sunsets are waiting for you to wake and fly. What if you fly, my darling? Oh, oh what if you try? They will always say, What if you fall? They will always say, What if you fall? They will always say, What if you fall? They will always say, What if you fall? They will always say, What if you fall, boy? They will always. darling. The heavens were made for you. Sunsets are waiting for you to wake and fly. What if you fly, my darling? Oh, oh, oh. what if you fly? What if you fly, my darling? Sunsets are waiting for you to wake and fly. What if you fly, my darling? Oh, oh. what if you try? What if you fly, boy? Ja, dat was een Boy met uh, Trip to Dover. Ik eh, kijk even naar rechts. Ik kijk even naar eh, rechts. Zijn we er klaar voor? Ik ben klaar voor. Ja, oké. Nou, eh, ik eh, ga dan eh, de band uitnodigen om dan maar te gaan spelen. Voordat Peter die kant op loopt, trek even die ene microfoon hier even naar je toe. Goedenavond. Ja, dat is Peter Howard van de Soundabout. Ja, het is eh, de derde, derde keer al dat jullie hier eh, zijn geweest. Dat denk ik wel. Ja, zo'n ja. beetje wel. Eh, ergens ooit begonnen in het bij een voorronde van de Robak. Lang, lang geleden. Dat is heel lang geleden, want ik geloof dat dat bij 2011 of 12 is geweest. Scherp. Ja, die kant ongeveer moet het opgaan. wat is er eigenlijk veranderd? Want jullie zijn een Nederlandse ska-band. Tenminste, Nederlandstalig. Nederlands, ja, en Nederlands ook wel. Maar Nederlands, Nederlandstalig, talig, ja. dat is het zeker. Ehm, ja, want er is wel wat veranderd, hè? Nou ja, we, we eh, zijn, eh, we zijn natuurlijk een stukje beter geworden. Nee, we... Ja. <laughs> wat? Nou, wat, gooi maar even naar de raam open, jongens. <laughs> We, we, zijn in ieder geval we hebben een stuk meer zang. En een stuk minder blazers. Oh, oké, een stuk minder blazers. in ieder geval op de... We hebben, eh, live hebben we in ieder geval een stuk minder blazers. Op de plaat hebben we, er nog, we hebben er nog wel twee staan. Ja. Nou ja, dat, eh, dat vooral. Ik denk dat dit je daar de ehm, grootste mee vooral. hebt, eh, eh, de verandering vast hebt. Het laatste werkje heet stoorzender. Ja. Ik ging er ook even een beetje doorheen als een soort stoorzender door je betoog net. <laughs> Heel goed. <laughs> maar hoe is dat dan een beetje ontstaan? De EP of het, het nummer? Wat... Nou, gewoon de EP. Is dat, het is natuurlijk wel op een gegeven moment nummers bij elkaar gezocht. Nou ja, precies. Wij wilden, wanneer was het? In 2015. Er was halverwege het jaar wilden we weer eens wat gaan opnemen. En toen zijn we eh, naar dezelfde studio gegaan als vorige keer. In, eh, in Friesland is een heel leuk studiohotel. Ja. En daar eh, gingen we opnemen met het idee van... Nou, weet je wat, we kijken gewoon hoeveel, we, hoeveel we in een weekend kunnen proppen. Ja. En dat waren vijf nummers. Van, ah, nou, dat, dat gaat wel lukken. En dat is het ook. Maar stoorzender, is, is dat een beetje ook een thema... wat, wat jullie uitgezocht hebben? Of ja... Eh, ja, ja, ontzettend. Nee, ja. Natuurlijk! <laughs> ja, natuurlijk. Ja, kan, kan, ik daar nee op zeggen nu? Nou ja, eh, eh, wat Nee, het is... Het is nee, niet zozeer. Het is niet een thema van dat, dat het thema van de, van de EP is. Het is gewoon een van de vetste nummers die erop staan. Er staan vijf vette nummers op. Mhm. En dit vonden we het meest pakkende als albumtitel. Ik heb hem al een paar keer gespeeld hier. Ja, eh, dat, dat, heb ik gezien, heel ja, goed. Dus, eh, dus eh, hij is al een paar keer hier gedraaid. Ik, ik zou zeggen, neem plaats. Want we, gaan, we gaan nu twee nummers even spelen. Ja. De, de eerste, nou, dat, kan je, dat kan je nu ook wel even hier even aankondigen ter plekke. Welke is dat? Het eerste nummer wat we gaan spelen is Zomerbol. Die staat ook op de EP. Ja. Oh nee, we Oh, we beginnen gelijk met de primeur die niet op de EP staat. Hij oh, oh, staat niet op de EP. We, e hebben vorige keer namelijk inderdaad ook... Eh, we hebben een paar nummers gespeeld vorige keer. En daarvan ook van eentje die op de volgende plaats Ja, komt. ja. En nou, dat gaan we nu weer doen. gaan we weer doen. Dus, ja, dus ik, hoor eerst Wit van Moor die op de volgende, volgende komt. Ja. Die we eh, nou, hopelijk ergens eind van het jaar gaan opnemen. Ja. En daarna Zomerbol, die wel op deze EP staat. En die heel erg Zandvoorts en zomers en zo. Ja, zeker weten. Nou, ik zou zeggen, neem plaats achter de microfoon en eh, we gaan naar jullie luisteren. Dat gaan we. Oké. Ja, en dan moet ik even kijken. Ze zijn er klaar voor, Marcus is er klaar voor. Ik zou zeggen, jongens, ga maar los. ik weet het nog goed hoor. Een 386 met MS-DOS. Het had twee kleuren scherm, maar het gingen wel los. Geluiden waren bliepjes en kleppers waren lelijk. Met z'n tweeën op het toetsenbord heet die multiplayer. Vanaf Chocobaan zat ik vast in het beeld. Dat was de weer maar dat was helemaal oké. niet alleen voor amuseren. Leren Engels voor King's Quest 4 en long, Emotioneel gevonden les, shoot Larry en Doom. Oh, we kan ervan genieten, de spellen van toen. Goede gameplay, het enige wat ik toe doe. En kinderhand is graag gevuld dat is zeker waar. Maar voor het internet, daar was ik me vreed van maak. W-A-S-N-D Speelde net alleen om een roetje deed me eeuwig groeiden op een Wolfenstein 3D. Met platforms en puzzels, alleen de PC. Het zijn die Hercules VGA ze is werd achteraf. Nu blijf ik een dus met die, zomerbol. Als het goed is. Ja, de zomerbol van de Soundbout. niks meer nodig. Ben zeer in mijn zak, ik heb een schutting, ik heb een schuur. En ik heb de geur van de barbecue, maar dan gaan de buren er is rust. Het is de weekend en niemand die dit voor me zou kunnen verzieken. Ik zit alleen maar, ik ben geen loner. Ik heb het hoog in mijn bol staat vol van vrijdagavondlucht. Alweer is het geen wonder, van de sfeer hier is het team. Dus wat goes up to 11, niet genoeg binnen dan 10. Ik ben high, maar ik ben geen Ik heb het hoog in mijn mond. naar muziek voor het gevoel. Geen boodschap of iets, de weg is het doel. We hadden winter, we hadden herfst. En koude lente die alle hoop toch nog wat heeft is gedaan. Nu is het zomer, ik zomerse plaatje, dat, uh, dat kunnen we wel hebben, denk ik. Uh, bij, uh, bij CFM Zandvoort. En ook in dit programma Alternative M. Dank voor dit moment. We zo dadelijk krijgen we nog twee nummers weer van de mannen van de Soundabout. Ze zijn tegenwoordig met z'n vieren. Peter, Rutger, Ton en Siebren. Ik zeg het er maar even allemaal bij, want dat zijn de mannen van, van dienst. Weer terug naar het serieuze werk. Shadow van Merlijn Nash. Hey, did you know I'm still thinking about you? How you've been, if you're even there at all. I'm still trying to connect all the dots that made you up. There's too much to bring together and too little to describe. There are flashes and some feelings, but I never really seem to get it. So here I am still thinking, as if there's something left the things I see. It was rough, it was raining, but then you cleared the way. Was it that last act of kindness that with all your heart you gave? Maybe you were broken in a way that could not last. Your arms are always open in a way I could not grasp. Although those words were spoken, it is never quite enough, and there are questions left vind ik, uit Amsterdam. Ze brengen country en eh, dat nummer dat heette Sober. Both of You Wings heette dat eh, de EP die ze eind vorig jaar hebben uitgebracht. Eh, voordat hij weer helemaal eh, verder begint eh, te lopen. Ja, want dat is natuurlijk niet de bedoeling. nee, want nu lopen er een aantal dingen gewoon door op dat systeem. Ik heb hem geloof ik van de vliegtuig vergeten uit te zetten. Dus, ehm, maar het is tijd voor de heren aan de andere kant. De Soundabout staan weer klaar voor. Ik, ik meen, welk nummer gaat het worden, heren? Dubbele, dubbele, dubbele tong. Dubbele tong. Nou, dat komt uit de kroeg. nu maar wassen. Ik ben genoeg van whisky om te zeggen wat ik leg. zeker de dubbele tong. Ja, ja, ja, ja. Eh, dat waren ze even voor eh, dit moment in het eh, eerste uur. Straks in de tweede uur komen ze nog, nog met twee nummers terug in deze aflevering van Alternative FM. De Nederlandstalige ska bent uit, nou wat, wat zullen we zeggen Peter? Amsterdam. Amsterdam, ja dat bedoel ik. Kijk, <laughs> zo werkt dat. Um, nou ja, goed. Eh, we zullen dat uh, zo dadelijk horen. Um, Iris van Dijk is een dame die te horen is op het nieuwe nummer van Baptist. Ik kreeg hem van de week eh, kreeg ik hem aangereikt op een presenteerblaadje van Dimi Opstal. Een van de twee leden van Baptist. we kennen ze ook van inderdaad dezelfde roep waar deze band ook ooit gespeeld heeft. En zij, zij zelfs nog winnaar geweest in, eh, in eh, een tijdje terug. Ik geloof in 2014 eh, dat zij met de eindoverwinning er vandoor zijn gegaan. En niet veel later hebben ze hier ook gespeeld. waarbij een van de, de sessiemuzikanten dacht dat hij echt in de Amsterdam Arena zat te spelen. En toen hadden we dus echt klachten van de buren aan de overkant. Dat wil je niet weten. Toen hadden we ook enkel glas. Maar goed, Baptist, daar zal het altijd mee verbonden blijven. Maar dit nummer dat is heel beschaafd, mensen thuis het nummer dat heet gewoon Stronger. In my dreams I'm a traveler with my city in my heart And the fears are all behind me, they are gone, we split apart There's no time, there's no limits, always night somewhere In this world you're not alone, we all breathe the same air It's not about to finish It's a journey you will choose when you want it all too fast. There's a chance you're gonna lose. It's not about the time, the time you will arrive. I just want you to feel that you are alive. so natural to me. It all became familiar, but my eyes they do not see that everything is changing, and still it stays the same. But it all goes by inches. It's like a frozen frame when you're starting to feel stuck. Go away for a while, leave it all behind. See new things every mile, cause even though you're doubting every single day. You are getting stronger if you choose your own. just like Oh, wat moet ik nou met jou? Je bent zo ver weg, maar toch ook zo vertrouwd. En denk niet dat ik jou in de kou laat staan. Maar net als de radio, ik zet je aan. hier zat natuurlijk wel een blazer in. Juist, hier zat wel een blazer in verstopt. Eh, van eh, de heren van de Soundabout. Uh, Stoorzender, dat is natuurlijk de titel van de EP. En, en, dit is het titelnummer van diezelfde EP. Die hebben ze vanavond hier niet gespeeld. Maar straks in de tweede uur gaan we natuurlijk nog even wat aan de heren vragen eh, stellen. Want daar hebben we nog wel ruimte eh, zat over daarvoor. Dus dat eh, komt straks in de tweede uur aan bod. Maar nu gaan we weer gewoon verder met de muziek uit deze fijne toverdoos. Dat heet Free Player, heet dat hier tegenwoordig. weer een andere radiozender gebruikt weer een ander soort programma. Maar deze is single is vorige week uitgebracht. Toen hadden we hem vers, kakelvers, gewoon meteen in de date erin geslingerd. Het is uh, Zij eh, was eh, ooit had ze een aantal mensen om zich heen te weten, het Southbound. Maar tegenwoordig heeft ze besloten om het onder haar eigen naam te doen. En Berlin is de nieuwe single van deze Rufaida. En luister zelf. En dat was een Rufaida was dat, <clears throat> met eh, Berlin. Uh, een lofzang op een stad eh, zoals zij dat alleen kan. Want ze heeft ook eigenlijk op verschillende plekken haar muziek ook een beetje opgenomen. Onder andere eh, in Kopenhagen dateert natuurlijk het eh, verhaal van Southbound. Dat is een deels eh, dat, dat ze dat daar hebben gedaan. En uiteindelijk zijn ze dan ook weer teruggekomen in Rotterdam. Dat is een beetje de thuisbasis van, uh, van Maar voor, voordat zij nu onder haar eigen naam heeft, de spullen heeft uitgebracht... deed ze dat al eerlijk gezegd met Southbound ook al. maar toen heeft ze zelfs nog meegedaan aan de grote prijs van Nederland. En daar heeft ze toch eh, ook nog eh, de finale weten te halen. Mm, dat was in 2015 dat ze daarvoor eh, mee heeft gedaan. En uiteindelijk heeft ze het niet gered. Dus dat moeten we er dan ook weer eventjes bij zeggen. Het is eh, bijna uh, voor negen. Dat eh, betekent dat ik hem even vaktechnisch aan elkaar aan het praten ben. Maar ehm, er is ook een band die wij afgelopen maand ook nog wel een beetje podium hebben gegeven is band uit Zuid-Holland. Ik eh, geloof eh, dat ze uit de buurt eh, van Beierland, daar komen ze geloof ik vandaan. correct me if I'm wrong, zeg ik dan er even bij. Maar goed, die band heet The Golden Case. En ze hebben in de afgelopen maand hebben ze Collision uitgebracht. Er staan negen tracks op. Wij hebben uiteraard ook nu weer dat nummer klaarstaan waar ze min of meer ook op, de, ja, de, op YouTube eh, de boel eh, mee proberen aan te keilen. En dat is eh, dit nummer, Keep Running. I I'm ja, en dan moet ik eventjes weer eh, heel fijn... Ja, dat is, dus niet eh, de bedoeling dat ik nu Together erin gooi van Low Eric Sound System. Ja, dan denk je, kom je uit met de tijd? Nee, dan kom je niet uit met de tijd. Dus ik ga hem nog een keer eventjes erbij pakken. Want anders dan wordt het echt een, een verhaal. Maar ik ga dan even een ander nummer draaien. Want anders dan kom ik inderdaad met de, tijd. Nou, dit, denk, dit ga ik dus een witje van 10 seconden over. Dat, dat past natuurlijk niet. Dan gaan wij nog een keer naar die Golden Games terug... Eh, maar dan eh, pakken we een andere track. En eh, die track, dat heet Meis.